Fokt je ex je kop nog op. het uit. En doen je vrienden allemaal fok op. Schreeuw uit. Of rij je voor de eerste keer zwart. uit. En word je daar meteen voor opgepakt. uit. Of doe je iets wat eigenlijk niet mag. Schreeuw uit. Kom deze track je net te pas. uit. En sluit je kop kort. Kort, kort, kort. schreeuwen, schreeuwen zet vlot uit, knockout. Wat wil je weten? Als mijn kop ik kort sluis, een gulp van een halve millimeter. Hier is hij, die ripped het, ben busy, het, wie is het? Niet stil maar luid, ik schreeuw mijn shit eruit als Green Lizard. Habits en checkers. als ik weer rap dus op deze track is het lekkers. Met de attitude van Jackass en neem je stress dus, toe tot lachwekkende levels. Als de vragen logica van Ali G, Reputaties vreten en knagen, beetje bij beetje vertragen. Dan voor je het weet weer bevlagen je hele leven. Dan vraag ik even het magische leven steken. Als zeggen waar het op staat, dan praat het over een beest dat waakt nog geeuwend en vraag jezelf af. Ben je het zat? Heb je het gehad? Besef je terug bij af zijn en stuur je stembanden op wat mij doet er geen ene. noemen. me of oh Brainja. Word wakker midden in de nacht met raps en schreeuw Eureka. Check je die stress even niet. Schreeuwen uit. Check de beat en zet hem op repeat. Schreeuwen er niet meer praten wil als Als die Montana speelt en Colombiana kill Gevaarlijk ill, toch blijft blazen en toch nog gazen En zich plaatsen, in woorden porties uit proportie blazen Stop met praten, want ik rok op platen Voel jij je opgelaten, is dit de plaat om erop los te braken Mocht je staken en nog niet naaien. Je partner gooit met glazen en jij denkt opgelazen of je maakt het een sappel. Leg peren weer naar sapjes. Je laat je sofa kisten, je lijkt wel sinaasappels. Dit is verlichtend voor als je alles zwaar bekijkt. Gelijkertijd voor iedereen die denkt dat niemand hem of haar begrijpt. Gewoon een extra gratis waai. Voor mij erbij voor jij. Jog altijd met z'n tweeën, want ik ren mezelf te snel voorbij. De Britse premier is als mijn eigen stem besef. Ik player al als ik praat, dus laat staan als ik mijn stem verhef. Win je eindelijk die check voor. Schreeuw het uit. Bekeuring of geflitst. Schreeuw uit. En heb je zeven kleuren trits. Schreeuw En sluit je kop kort. kort. What's good? What's good? What's good? distant Inside your cork, cork, cork, cork, cork,